Visser met het NOS-journaal. De vluchtelingenstroom van Turkije naar Griekenland houdt aan. Nog net voordat Griekenland morgen begint met het terugsturen van illegale vluchtelingen naar Turkije... wagen veel migranten de oversteek. De afgelopen 24 uur zijn meer dan 500 mensen op de Griekse eilanden aangekomen... melden de Griekse autoriteiten. In de dagen ervoor kwamen er dagelijks ook honderden mensen aan. Migranten die geen recht hebben op asiel worden vanaf morgen naar Turkije teruggestuurd. Azerbeidzjan heeft in het conflict over de regio Nagorno-Karabakh een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd. Het land zegt met een staakt het vuren te reageren op de internationale oproep om een wapenstilstand. Maar zegt ook de wapens weer op te pakken als het wordt aangevallen. Dit weekend leidde het geweld in de betwiste regio weer op. Vrijdagnacht zouden in totaal 30 militairen zijn omgekomen. 12 aan de kant van Azerbeidzjan en 18 aan de kant van Armenië. Sinds 1994 geldt een wapenstilstand, maar de spanningen zijn gebleven en regelmatig wordt er gevochten. Duitsland voelt niets voor een Europese terreurbestrijdingsdienst. Minister van Buitenlandse Zaken de Magère zegt in een Duitse krant... dat zo'n Europees instituut ontelbaar veel diensten uit de 28 lidstaten moet verenigen. Dat lijkt hem nauwelijks mogelijk. De magère wijst erop dat er alleen al in Duitsland 40 diensten samenwerken... en dat is al moeilijk genoeg. Sinds de terreuraanslagen in Parijs en Brussel gaan meer en meer stemmen op om binnen de Europese Unie beter samen te werken tegen terrorisme. Het weer, hier en daar nog een enkele bui, maar geleidelijk breekt de zon in vooral het westen meer door.